Jeroen van Kamp met het Nationaal. Journaal. kwart van de medewerkers en asielzoekerscentra... heeft één of meerdere keren te maken gehad met ongewenst gedrag van een bewoner. Dat blijkt uit een enquête van het COA onder het personeel. Volgens persbureau, persbureau ANP gaat het vooral om uitschelden, intimidatie en bedreigingen. Het aantal medewerkers met dergelijke ervaring is flink gestegen. Vier jaar geleden zei ruim de helft last te hebben gehad van ongewenst gedrag door bewoners. In dezelfde enquête zegt bijna één op de drie medewerkers dat ze slachtoffer zijn geworden van ongewenst gedrag door collega's. In Amsterdam zijn gisteravond binnen een half uur tijd twee explosies geweest. Rond half elf werd er een explosie gemeld bij een woning in Amsterdam-Zuidoost. En een half uur later was het raak in Weesp, dat sinds vorig jaar deel uitmaakt van de gemeente Amsterdam. Daar was een explosie in het portiek van een woning. Bij beide explosies raakte niemand gewond. Een Amerikaans zoekteam heeft waarschijnlijk de resten gevonden van de straaljager die zondag verdween tijdens een trainingsmissie. De wrakstukken werden gevonden op het platteland van de zuidelijke deelstaat South Carolina. De piloot wist te ontkomen met zijn schietstoel. Hij ligt in stabiele toestand in het ziekenhuis. Wat de oorzaak is van het ongeluk met de Joint Strike Fighter, die een waarde heeft van 75 miljoen euro, wordt nog onderzocht. Premier Trudeau van Canada zegt dat India mogelijk betrokken is geweest... bij de moord op een Sikh-leider in zijn land afgelopen juni. Hij zegt dat de veiligheidsdiensten onderzoeken... of agenten van de Indiase regering betrokken waren. Als het zo is, dan is dat een extreem ernstige kwestie... en een volstrekt onacceptabele schending van onze soevereiniteit, zei Trudeau. India beschouwt de Sikh-leider als een terrorist... omdat hij deel uitmaakt van een beweging... die strijdt voor een eigen staat voor de Sikh in India. Het weer tot besluit. De buien trekken geleidelijk weg en de wind neemt in kracht af.